Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De Utrechtse krant voor dak- en thuislozen stopt ermee. Er worden te weinig kranten verkocht. Het Utrechtse straatnieuws verscheen 18 jaar geleden voor het eerst. Dak- en thuislozen kopen de krant voor 1 euro van de organisatie. Ze mogen hem voor bijna 2 euro doorverkopen en de winst houden. In februari is de Rotterdamse straatkrant al noodgedwongen gestopt. Eerder gebeurde dat ook al met edities in Nijmegen en Arnhem. De moord op meer dan 8000 moslimmannen in Srebrenica is volgens de nieuwe Servische president geen genocide. President Nikolic sprak op de Montenegrijnse televisie van een ernstige misdaad, gepleegd door een aantal Serviërs die daarvoor moeten worden gestraft. Maar hij zegt dat er geen sprake was van genocide. In de VN-enclave Srebrenica werden in de zomer van 1995 8000 mannelijke moslims vermoord door Servische troepen die onder leiding stonden van generaal Mladic. Het CDA is de familie- en gezinspartij. Dat staat in het verkiezingsprogramma dat iedereen heet. Het CDA kiest voor begrotingsevenwicht in 2017. Verder wil de partij starters op de woningmarkt helpen met een fiscaal gunstige bouwspaarregeling. Ook komt er een bonus voor het versneld aflossen van de hypotheek. Het CDA wil de lasten voor gezinnen verlichten, met name als er jonge kinderen zijn. Verlof voor zwangerschap, bevalling en vaderschap moet worden uitgebreid. Prem Radakishun stopt met zijn programma Premtime op Radio 1. Hij is boos omdat er in zijn programma onderbrekingen zitten van de NOS als er groot nieuws is. Ook wil hij zelf bepalen wanneer het nieuws belangrijk genoeg is om zijn programma te onderbreken. Prem stopt niet helemaal bij de NTR. Hij gaat gewoon door met het televisieprogramma dat hij voor die omroep maakt. Het weer nog overwegend bewolkt met af en toe een bui. De middagtemperatuur varieert van 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen verandert er weinig. Alleen in het noordoosten is er kans op een bui. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en de afrit Bunschoten 9 kilometer. De A10, de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4. A27 Breda richting Utrecht bij Geertruidenberg 4. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort tussen de afrit Den Dolder en de afrit Maarn 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En de eerste alweer van juni in 2012. In de lijst deze week 22 stijgers, 1 zittenblijver, 15 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat natuurlijk ook nog eens twee platen uit de lijst moeten verdwijnen. Na 19 weken, vorige week nog dus eh, de langs genoteerde en nu verdwenen Jason Mraz, I Won't Give Up. En ook Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your Loving verdwijnt uit de lijst. 15 weken lang hielden die het vol. Snelstijger, die is deze week van Flowrider. Whistle gaat in één keer 9 plaatsen omhoog. En Europa is klaar met Train. Drive-by zakt in één keer 14 plaatsen naar beneden en is daarmee de snelste daler van deze week. Twee platen die het langst genoteerd staan in de lijst van Europa vinden we op 40 en op 39, onderaan de lijst dus, beide 17 weken. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, zakt in die 17e week van 38 naar plek 40. En de andere is er voor Flowrider en Sia The Wild Ones, die zakt ook dus in de 17e week van 36 naar 39.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 twee platen die er dus alweer 17 weken in staat. Flowrider, Sia en The Wild Ones. Ze zakken wel drie platen van 36 naar 39. En Jim Placero scoorde hun tot nu toe beste single met Stereo Heart. Daardoor kreeg ze natuurlijk wel wat hulp van eh, Adam Levine. En ook opvolger As Back Home is een samenwerking. En dat was toen met Neo Hitch. En gek genoeg verkocht het album waarop deze singles van afkomstig waren The Papercut Chronicles 2 juist slechter dan de vierkoppige band gewend was. In hoop deze album nog eens een extra boost te geven, geven ze nu de derde single uit van dit album. The Fighter is op maat gemaakt voor de radio met een ontzettend lekkere productie, goede raps van Froman Traffy McCoy en een mooi gezongen refrein van Ryan Taylor. En die kennen we weer van The One Republic. Dat zijn juist de refreinen van Ryan Taylor die het nummer zijn lekkere flow en uh, zorgeloosheid meegeven. Het nummer is al doorgedrongen tot de onderste regionen van American Billboard Hot 100. Het zal naar verwachting de komende tijd nog wel eens eh, verder gaan stijgen. Zeker nu met de zomer voor de deur. En ook Europa die deze plaat nu gaat omarmen. Jim Class Hero samen met Ryan Taylor en The Fighter komt deze week binnen op plek 38.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 De Fighter komt deze week binnen op 38. En dan maken we even een stap over de nummers 37, 36 en 35 heen. En komen we dan bij de door Drake geschreven single die nu al de charts moet gaan bestormen. Met een onmerkelijke titel, namelijk RIP. En bevatte eh, niet al te erg op de voorgrond trainende drum en bass beat. En dat alles van de hand van producers Case en Staders. En ook de Noormannen van eh, Stargate werken mee aan deze plaat. Misschien waren het eh, die elektrische gitaren op het eind wel hun idee. Het eh, geheel is wel een stuk minder catchy dan Party and Bullshit. Maar dat in elk geval niet meteen denken aan iets wat je van Jesse G of Katy Perry had kunnen maken. Rip komt volwassen over en een stuk gewichtiger dan zijn voorganger die we van Rita Ora ooit hebben gehoord. En Rita Ora heeft hulp ingeroepen van Tini Tempa. En samen met deze dame hebben zij het nummer RIP opgenomen. En dat nummer komt deze week in de lijst van Europa binnen, wel op plek 34. R.I.P. to the girl you used to see. Her days are over. senorita. I feel your aura, jump out at the remote. I get in my flag and saucer. I make you call me daddy, even though you ain't my daughter. Maybe I ain't talking books when I said that I can take you across the borders. I'm young and free. I'm London G. I'm tongue in cheek, so baby give me some tongue and cheek. Slow and steady for me, go on like a jetty for me, and say the word soon as you're ready for me. I'm ready for yeah. it. Hit 'em all. here soon, sooner the better No option for you saying no i run this game, just play a role Follow my lead, what you waiting for? Thought it over and decided tonight is your night nothing on I stood around I do it big I shut it down I wonder if you'd be able to handle me Mental pictures No cameras, please talking, don't know who you're trying to flat. I got my mind made up. I, I, I'm ready for you. I'm in control, but with you being a man, you don't seem to understand. I, I, I'm ready for you. I, I, I'm ready for you. I, I, I'm ready for you. So keep thinking you're the man, cause it's all part of my plan. 106.9 ZFM ZFM Let's go Make no excuses now I'm talking here and now I'm talking here and now Let's go Your time is running Let's Go. Kijken wij eens achterom naar wat we dan allemaal voorbij hebben horen komen. Call Ray Jepsen, Call Me Maybe. In de 17e week zag zij van 38 naar 40. Florida Sia, The Wild Ones. De andere plaat die het langs genoteerd staat. Ook 17 weken zag het van 36 naar 39. Jim Place Heroes, Ryan Taylor, The Fighter. Komt nieuw binnen op 38. Birdie People Help the People in de 15e week zakt het van 33 naar 37. Licky I Follow River staat nu 15 weken in de lijst, zak van 35 naar 36. Natalia Kills, Kill My Boyfriend staat 13 weken in de lijst, zak van 29 naar 35. Rita Ora, Tini Tampa en de Rip komt nieuw binnen op 34. En Simple Plan Canaan, de Summer Paradise, 14 weken in de lijst, zakkend van 28 naar 33. Calvin Harris, Neo, Let's Go. In de tweede week dat ze nu in de lijst staan gaan ze omhoog van 37 naar 32. nummer 31, die kwam ook vorige week binnen in de lijst. Toen deed de plaat dat tot nummer 34. En Edward Sharp en de Magic Zeros, That's What's Up, gaan in de tweede week dus drie plaatsen omhoog naar 31. happy the church, you be the steeple. You be the king, I be the people. Well, I was feeling such a mess, I thought you'd leave me behind. Well, I was feeling such a wreck, I thought you'd treat me unkind. But you helped me change my mind. I'll be the sun, you be the shining. You be the clock, i be people like to just sit, sit around and wait for you to fall.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 You could be better all by yourself. You could be better all by yourself. You could be better all by yourself, yeah Ja, Frampton en uh, Don't Kick the Share. Vorige week kwamen die binnen op plek 32, nu omhoog naar 27. ZFM, Westkust, weerbericht. De meteorologische zomer, die eh, starten we vandaag met veel wolkenvelden. We gaan de weg deze vrijdag klaart het wel op en komt de zon weer tevoorschijn. Blijft droog en de matige, meest noordwestelijke wind. De temperatuur die stijgt is naar maximaal 15 graden en dat is natuurlijk veel te laag voor de tijd van het jaar. Normaal moet het toch wel zo'n 20 graden zijn in deze begin juni. Vanavond in de komende nacht dan is het weer vrij helder en bij een zwakke noord- tot noordwestelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen profiteren we dan weer van een uitloper van het hoge drukgebied Quinten boven IJsland. Nou, is het eh, bij ons prachtig weer, flink wat zonneschijn, blijft overal droog en er waait een zwakke te matige noord- tot noordwestelijke wind. met die wind wordt wel wat eh, koude lucht aangevoerd en de temperatuur blijft daardoor stijgen op hooguit 15 graden. Zaterdagavond dan neemt gelijk de bewolking toe en in de loop eh, van zondagnacht is de bewolking dik genoeg voor wat lichte regen. Wind die wij dan uit noord tot noordwest, zwak tot matig van kracht en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Zondag dan ook weer overwegend eh, bewolkt. Vooral in ochtend kan er zelfs wat lichte regen vallen, grote hoeveelheden, dat wordt dat niet. Wind die wij dan nog steeds dan uit het noord tot noordoosten, overwegend matig van kracht. Temperatuur zondag uitkomend op zo'n 16 graden. Het ritme van van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! Time released afresh. Time the fresh.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 En in die derde week gaat hij omhoog van 31 naar 23. En daarvoor Conrad Maynard. En ook hij staat drie weken in lijst. Kent Sayno gaat omhoog van 30 naar 25. Nummer 22 is voor Little Boots. Every Night I Say A Prayer gaat in die vijfde week omhoog van 24 naar 22. Antwoord 106.9 FM. Zesde week dat hij in de lijst staat Usher Terry Raymond de vierde. En zijn climax en in die zesde week omhoog van 23 naar 21. Een slechte week deze week voor Train and Drive-By. In de 15e week zakken zij van 16 naar plek 30. Chris Brown, Turn Up The Music in de 14e week ook een grote sprong naar beneden, want hij zakt van 18 naar 29. Jason Nulo Breeding in de 12e week zakt het van 19 naar 28. India Frampton, Kid Cudi, Don't Kick the Share in de tweede week omhoog van 32 naar 27. Vorige week nog 27, nu 26, vier weken in de lijst. Nelly Furtado, Big Hoops, Bigger the Better. Conor Maynard, Can't Say No staat in de drie weken in de lijst, gaat omhoog van 30 naar 25. Bettino Sander Silva, Epic in de 12e week zak het van 17 naar 24. Alex Clare, Too Close, staat drie weken in de lijst, gaat omhoog van 31 naar 23. Little Boots, Every Night I Say a Prayer staat vijf weken in de lijst, gaat twee plekken omhoog naar 22. En ook twee plaatsen winst voor Usher, dus in de zesde week met Climax omhoog van 23 naar 21. In de vierde week ook twee plaatsen winst van 22 omhoog naar 20. De Babysitter Circus. Everything's Gonna Be Alright. De plaat staat ondertussen alweer vier weken in de lijst van Europa. Net als de volgende plaat van Avicii en Salomel El hier Die staat ook vier weken in de lijst.